Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Begin mei wordt er een tweede testreis naar het buitenland georganiseerd... om meer inzicht te krijgen over hoe er veilig en verantwoord vakantie gevierd kan worden. Een nieuwe groep Nederlanders mag dan naar Gran En ze krijgen meer vrijheden dan de groep die nu sinds maandag op het Griekse eiland Rodos zit. Zij mogen het resort niet verlaten. Mogelijk mag de tweede groep dat wel. Zo'n 15.000 extra mensen krijgen eerder een prik dan gepland. Dat schrijft demissionair minister De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Het gaat om mensen die beschermd wonen in een GGZ-instelling... leden van de mobiele eenheid en medewerkers van ambassades en consulaten. Van die laatste groep krijgen ook familieleden sneller een vaccin. Gisteravond werd al bekend dat ook Olympische topsporters eerder gevaccineerd worden. Het gaat vooralsnog om zo'n 200 sporters. Nederland staat in de top 5 van Europese landen die bijdragen aan ontbossing. Dat zegt het Wereld Natuurfonds. Het gaat dan om het verdwijnen van tropisch bos in het buitenland. Bijvoorbeeld om ruimte te maken voor de teelt van soja, die naar Nederland wordt geïmporteerd. Het Wereld Natuurfonds wil dat er een Europese wet komt die de ontbossing tegengaat. De andere vier landen in de top 5 zijn Duitsland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Paris Saint-Germain heeft met de hakken over de sloot de halve finales van de Champions League gehaald. In de thuiswedstrijd tegen titelhouder Bayern München verloren de Fransen met 1-0. Maar dankzij de 3-2 zegen van een week eerder zitten ze toch nog in het toernooi. Verder heeft Chelsea ook de volgende ronde bereikt ten koste van FC Porto. De halve finales beginnen over twee weken. Het weer. Vannacht is het vrij helder en het kan licht vriezen.